Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een onderzoeksjournalist heeft zonder enig probleem een officieel BOA-uniform kunnen kopen... en zich kunnen voordoen als buitengewoon opsporingsambtenaar in Leeuwarden en Groningen. BOA-vakbond BOA-ACP reageert geschrokken en noemt het zorgelijk. De vakbond benadrukt dat het strafbaar is om zich voor te doen als opsporingsambtenaar. Het Russische leger heeft ongeveer 15.000 kunstvoorwerpen meegenomen... bij de terugtrekking uit de regio Gerson. Dat meldt het Nationaal Verzetscentrum van het Oekraïense leger. Volgens dat centrum hebben Russische militairen ook onder meer toiletpotten... en huishoudelijke apparaten geroofd. De ondernemingsraad van de Tweede Kamer heeft geen vertrouwen meer in de hele politieke top... dus ook niet in Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Dat zegt de voorzitter van de OR, Michel Meerts, tegen Nieuwsuur. Hij zegt dat hij niet denkt dat Bergkamp de scherven nog kan lijmen... zoals ze heeft aangekondigd. De schade is volgens hem te groot. De ambtelijke leiding stapte deze week op. De ambtenaren verwijten onder andere Bergkamp de onrust rond het aangekondigde onderzoek naar oudkamervoorzitter Ariep... na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. En een Iraanse man die al sinds 1988 woonde op de luchthaven Charles de Gaulle bij Parijs is gestorven. Mehran Karimi Nasseri was eind jaren 80 vastkomen te zitten op de luchthaven zonder papieren en mocht toen Frankrijk niet in. Toen hij uiteindelijk wel een verblijfsvergunning kreeg keerde hij toch terug naar het vliegveld en kampeerde daar met hulp van sympathisanten. Het verhaal werd bekend door de film The Terminal van Steven Spielberg met Tom Hanks in de hoofdrol. Het weer vannacht droog en een graad of 4, maar plaatselijk mist. Eerst in het noorden, later vooral in het zuidwesten. Morgenochtend blijft die mist een tijdje hangen.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 Back on the back. Global House Vibes, hosted by DJ Malzo. need to read no book. Just give me that bass and a hook with some frequency control. That's all I need for my soul. Oh, Enjoy the weekend. This is intense.